Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Justitie in de VS onderzoekt het vergaren van data van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. De gegevens zijn volgens The Observer en de New York Times gebruikt om Donald Trump te helpen de presidentsverkiezingen te winnen. Het data-analysebedrijf Cambridge Analytica heeft de privégegevens in 2014 buitgemaakt. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon, die later een grote rol speelde in de campagne van Donald Trump. In Rusland worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Zittend president Poetin is vrijwel zeker van de overwinning. Hij heeft geen tegenstanders die net zo populair zijn. En ook volgens opiniepeilingen is hij ver uit de favoriet. In december kondigde hij aan dat hij zich herkiesbaar zou stellen voor een vierde termijn van zes jaar. 1500 buitenlandse waarnemers mogen toezien op een eerlijk verloop van de stembusgang in Rusland. De politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen... die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De gereedschapskoffers werden op meerdere adressen gevonden... nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. De koffers staan nu allemaal op het bureau in het stadsdeel Loosduinen. Volgens de gedupeerde aannemer zijn de gereedschapskoffers bij elkaar zeker anderhalve ton waard. Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken. Daarbij braakte in 1345 een stervende man een hostie uit. Die kwam in het haardvuur terecht, maar bleek de volgende ochtend ondanks het vuur nog intact. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen bij de stille omgang dan vorig jaar. Het weer vrijwel overal droog. In het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer wolken. Minima rond min 4 graden. Maar met een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn. Later vanuit het noorden wat zon. Vanmiddag zwakt de wind wat af. Het blijft droog en het wordt hooguit plus 2 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 December make me sadder, but no one else could lift me higher. need to y'all groove to this.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 smell shape of you. This is a one-way street. Going places filled with a million faces. All have a point of view, but I only wanna be flawless. Perfection, perfection, perfection. Baby, tonight, we'll flawless. Absolutely flawless. Beautiful. Beautiful. Flawless, absolutely flawless. And it's no good waiting by the wine. baby, call me. 神，哈哈。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 away.